Zit van der Linde met het NOS-journaal. Rusland heeft een Oekraïns voorstel voor een wapenstilstand verworpen, zegt president Zelensky. Oekraïne had voorgesteld om tijdens orthodox Pasen dit weekend de wapens neer te leggen. Eerder deze week wees Rusland een vergelijkbaar voorstel van de VN ook af. Rusland zei toen te vrezen dat Oekraïne een wapenstilstand zal misbruiken om zichzelf te bewapenen. Nederlandse financiële instellingen hebben bijna 633 miljoen euro aan Russische tegoeden bevroren. Minister Hoekstra schrijft aan de Tweede Kamer dat er ook voor ruim 274 miljoen aan transacties is tegengehouden. Landen om ons heen hebben al miljarden aan Russische tegoeden bevroren. Hoekstra heeft het over een beeld in de media waaruit zou blijken dat er veel geld is weggelekt doordat Nederland te laat heeft gehandeld. Volgens onderzoek van het ministerie is daar niet op grote schaal sprake van. De Belastingdienst heeft omstreden software om fraude op te sporen vaker gebruikt dan gemeld. Staatssecretaris De Vries heeft de autoriteit persoonsgegevens op de hoogte gesteld. Die toezichthouder oordeelde al eerder dat het gebruik van de software leidt tot discriminatie. Zo pikte het systeem mensen met een niet-Nederlandse achtergrond er vaker uit voor extra controle. Nieuwszender CNN trekt aan het einde van de maand de stekker uit de streamingsdienst CNN+. De dienst bestaat nog maar een paar weken, maar heeft te weinig abonnees. CNN valt onder het nieuwe fusiebedrijf Warner Bros. Discovery. De leiding zou liever één grote streamingdienst willen. Daarom wordt binnenkort ook HBO Max en Discovery Plus samengevoegd. CNN Plus was alleen nog in de VS beschikbaar. Klanten die vooruit hebben betaald krijgen hun geld terug. Het weer onder de bewolking koelt het af naar 9 graden van 8.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 I'm dead money to pile up, oh, it is with my bottle, bottle. not the finish. We could try to enjoy. But I not the finish. Oh, we could try to enjoy enjoy. Say kata kata wuru no the finish. Make you try to enjoy. Problem be not the finish. So make you try to enjoy. Uh-huh. Make you dance like Luwala. Yeah, Luwala. Make you dance like Luwala. Yeah, Luwala. Make you dance like Luwala. Yeah, Luwala. Dance like Luwala.